12 uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. Russische mannen tussen de 16 en 60 jaar mogen Oekraïne niet meer in. De Oekraïense president Poroshenko heeft gezegd dat hij zo wil voorkomen... dat Rusland paramilitaire troepen in zijn land laat vechten. De spanning tussen beide landen is flink opgelopen sinds Rusland afgelopen weekend... Oekraïense marineschepen op zee bij de Krim enterde en de bemanning heeft vastgezet. Poroshenko zinspeelde gisteren al op maatregelen tegen Russische burgers... in regio's waar de noodtoestand van kracht is. Mogelijk krijgen ook Roma en Sinti een schadevergoeding... in verband met de treindeportaties in de Tweede Wereldoorlog... naar de concentratie- en vernietigingskampen. Dat zeggen de Nederlandse spoorwegen... in reactie op een oproep van Nederlandse Roma en Sinti. Gisteren werd bekend dat de NS een regeling heeft getroffen... met Joodse overlevenden of hun nabestaanden. De Roma en Sinti willen ook vertegenwoordigd worden... in een commissie die over de schadevergoedingen gaat. Het Duitse regeringsvliegtuig dat gisteravond een noodlanding maakte... is niet gesaboteerd... De luchtmacht denkt dat er een technisch probleem was in een verdeelkast die het communicatiesysteem regelt. Het toestel met bondskanselier Merkel aan boord was op weg naar de G20-top in Argentinië. Boven Nederland ontstonden de problemen. In Keulen is het vliegtuig aan de grond gezet. Voor het eerst biedt een Nederlands kabelbedrijf aan consumenten internet aan met een downloadsnelheid van 1 gigabyte per seconde. Dat is 50 keer sneller dan de gemiddelde internetsnelheid in Nederland en ongeveer net zo snel als glasvezel. Klanten van de Zeeuwse kabelaar Delta kunnen hiervoor vanaf vandaag een abonnement afsluiten. Ze gaan dan wel meer betalen. Het weer. Vandaag ruimte voor zon.